Vijf uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het internationale onderzoek naar de MH17-ramp alleen maar is bedoeld om Rusland in een kwaad daglicht te stellen. Vanmiddag maakte het internationale onderzoeksteam bekend dat drie Russen en een Oekraïner worden vervolgd voor de inzet van de Russische bukraketinstallatie, waarmee de MH17 werd neergehaald. Volgens de Russen gebruikt het onderzoeksteam dubieuze bronnen negeert het Russische informatie... en willen de Russen wel degelijk meewerken aan het onderzoek. Minister van Nieuwenhuizen wil onderzoeken of de verplichte keuring voor 75-plussers... voor het verlengen van hun rijbewijs kan worden afgeschaft. Dat zei ze na aandringen van CDA en 50PLUS in het debat... over de lange wachttijden bij het CBR dat de rijbewijzen uitgeeft. Nu moet iedereen die 75 wordt zich medisch laten keuren en een nieuw rijbewijs aanvragen... Maar als dat niet leidt tot meer verkeersveiligheid... dan kan dat misschien anders, zei de minister. Een jongen van 18 die vanochtend zwaar gewond raakte... bij een blikseminslag op een militair oefenterrein in Ossendrecht... is stabiel, maar hij heeft brandwonden en beschadigde longen. Hij ligt in een ziekenhuis in Antwerpen. 13 andere jongeren konden na medische controle worden opgehaald door hun ouders. En het vuurwapen waarmee Vincent van Gogh zich vermoedelijk van het leven heeft beroofd... heeft op een veiling in Parijs bijna 163.000 euro opgebracht. De schilder schoot zichzelf in 1890 op een akker even ten noorden van Parijs in de borst... en overleed twee dagen later. Het verroeste wapen werd in 1960 gevonden door een boer. Het staat niet vast dat het wapen van Van Gogh is, maar alles wijst er wel op. Wie het nu gekocht heeft is niet bekendgemaakt. Het weer nog op sommige plaatsen warm, maar vanuit het zuiden trekken vanavond pittige hagel- en onweersbuien over. Morgen dan wisselend bewolkt, nog wat buien. En met 20 graden wordt het flink koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in Noord-Holland valt relatief gezien mee. Er staan weliswaar 13 files, maar meestal rijden na een paar minuten wel weer aardig door... Het is ietsje drukker op de A7 Zaandam-Hoorn tussen de afrit Zaandijk en Purmerend Noord. Nu 10 minuten extra. A8 Amsterdam-Zaandam bij Zaandijk ook 10 minuten. En op de A10 zelf tussen de afrit Amsterdam Centrum en Slotervaart. Dus de A10 Zuid 10 minuten erbij richting het Koenplein. Op de N247 Amsterdam-Hoorn tussen de A10 en Broek in Waterland ook 10 minuten extra.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 It's my life. Nobody can tell me what to do. It's my life. Cause what I'm doing, I'm doing for you now. Don't get me wrong, I'm really not suit. Eagle trips is not my thing. All these strange relationships really gets me down.